Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben van Israël toestemming gekregen... om vanaf zondag humanitaire hulp te leveren in Gaza... meldt een woordvoerder aan persbureau AP. Voor de grensovergangen staat 170.000 ton aan goederen. Het VN-kinderfonds UNICEF zei eerder dat het wachten op groen licht... om het werk in Gaza weer op te pakken. Het fonds zegt dat de situatie in het gebied kritiek is. Volgens UNICEF bestaat het risico op een enorme toename van kindersterfte... omdat het immuunsysteem van veel kinderen is aangetast. Doordat ze lange tijd niet goed en de laatste tijd helemaal niet hebben gegeten. Israëlische kolonisten hebben op de plekken op de westelijke Jordaan-oever Palestijnen aangevallen, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat wordt geleid door Hamas. De Palestijnen waren bezig met het oogsten van olijven. Bij de aanvallen zouden zeker 36 gewonden zijn gevallen... onder wie twee journalisten die verslag deden van de incidenten. Twee slachtoffers zouden schotwonden hebben. De anderen zouden zijn mishandeld. Ook zouden Israëlische kolonisten op de Westoever auto's in brand hebben gestoken. Basgitarist en zanger John Lodge van de Moody Blues is overleden, meldt zijn familie. Hij kwam bij de band in 1966, twee jaar na de oprichting. Lodge is te horen op een aantal populaire nummers van de groep... zoals Nights, In White Satin en Question. John Lodge was 82 jaar. Atlete Femke Bol stopt met de 400 meter horde en gaat zich voortaan richten op de 800 meter vlak. Op de 400 meter horde boekte ze de afgelopen jaren grote successen. Zo werd ze twee keer wereldkampioen en heeft ze twee bronzen Olympische medailles gewonnen. Ze zegt nu dat ze richting de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 haar grenzen wil verleggen en zich daarom toelicht op de 800 meter vlak. Dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het rustig weer met kans op motregen bij minima rond 11 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg Alkmaar-Edam... is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247. Door een ongeluk op de N247 is de N247 zelf, de weg Amsterdam-Hoorn...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 Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you.